Lot Lewin met het NOS Journaal. Ouders met kinderen werker deze week is opgepakt voor bezit van kinderporno... hadden al eerder aan de bel getrokken over de man. Dat zegt Belangenvereniging Boink tegen de regionale omroep NH. Volgens Boink hadden meerdere ouders klachten geuit bij de opvang... over de manier waarop de verdachte omging met kinderen. De ouders zeggen dat er toen niks met de klachten is gebeurd. In Maleisië is een tweede arrestatie verricht voor de mogelijke moord op Kim Jong-nam, de halfbroer van de leider van Noord-Korea. Dat melden Maleisische media. Het gaat om een vrouw, verder is haar identiteit nog onbekend. Kim Jong-nam overleed dinsdag nadat hij onwel was geworden op het vliegveld van Kuala Lumpur. Hij zei tegen het luchthavenpersoneel dat hij met een chemische stof was besproeid. Gisteren werd in verband met zijn dood al een vrouw met een Vietnamees paspoort opgepakt. Op camerabeelden was te zien dat zij in hetzelfde terminal liep waar Kim Jong-nam in elkaar zakte. De aanleg van het Duitse deel van de Betuwelijn loopt grote vertraging op. Volgens staatssecretaris Dijksma is de goederenverbinding tussen Rotterdam en Oberhausen niet in 2022 klaar, maar duurt het nog zeker een paar jaar langer. Het spoor houdt nu op bij de Duitse grens. Voor het laatste stuk zijn nog nauwelijks vergunningen afgegeven. Drugscriminelen in Mexico laten zich niet weerhouden door het metershoge hek aan de grens met de VS. De Amerikaanse autoriteiten in Arizona hebben een enorme katapult ontdekt. Die werd gebruikt om marihuana over het hek heen te schieten richting de VS. De katapult is inmiddels ontmanteld. In samenwerking met de Mexicaanse autoriteiten wordt nog gezocht naar de daders. En dan het weer. Vannacht is het vrijwel overal droog. De temperatuur ligt rond de 5 graden. In de ochtend kunnen in het westen wat mistbanken ontstaan.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 Ik voel dat pompen hele nacht en als het moet, dan snel terug. Het weekend is begon van mij. Hier leef ik verks en de shit, die maak ik allemaal zo los. dir gladden ab zit dünn jam, sitten dünn jam op internet.